Michel Koenen met het NOS-journaal. De Belgische terreurverdachte Salah Abdeslam wil meewerken aan het onderzoek van de Franse autoriteiten. Volgens zijn advocaat wil hij ook zo snel mogelijk worden uitgeleverd aan Frankrijk. vanmiddag beslist de raadkamer over de uitlevering van Abdeslam. Hij werd bijna twee weken geleden opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek... en was daarvoor bijna vier maanden op de vlucht. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs. Staatssecretaris Wiebes laat de aloude aangiftedatum van 1 april los. Ook mensen die voor de zomervakantie geld terug willen van de Belastingdienst... hoeven niet voor die datum te reageren. Wiebes deed in een debat met de Tweede Kamer de toezegging... dat de termijn voor deze groep mensen tot en met 4 april loopt... zodat ze het weekend er ook nog bij krijgen. Wiebes hoopt de termijn in de toekomst nog verder te kunnen oprekken. In Italië is een vrouw van 55 opgepakt omdat ze volgens de politie 13 patiënten heeft vermoord. De vrouw werkte als verpleegkundige in een ziekenhuis in Toscane en had de patiënten een overdosis aan bloedverdunners toegediend. De slachtoffers liepen daardoor inwendige bloedingen op waarna ze om het leven kwamen. Waarom de verpleegkundige haar patiënten een overdosis gaf is niet bekend. Ze wil vooralsnog niets zeggen. En de Zuid-Afrikaanse president Suma moet definitief een deel van het belastinggeld terugbetalen dat hij gebruikte voor de verbouwing van zijn huis. Dat heeft de rechter bepaald. Zuma verbouwde zijn huis voor 20 miljoen euro. Officieel om het te beveiligen, maar een deel van de renovatie had daar niets mee te maken. Op kosten van de staat werd zijn huis in het oosten van het land onder meer uitgebreid met een zwembad, een veestal en een amfitheater.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via het internet wil kijken en luisteren, dan is het eh, even intikken ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We kennen weer een redelijk eh, stevig begin met Manfred Mann en Tommy James en de Chandels. En zometeen hoor je wel eh, het hoe en het waarom. Veel plezier de komende twee uur met Matchbox. the man friends. 1968. En Crimson and Clover van eh, Tommy James en de Shondells. We hadden ook kunnen kiezen voor Hanky Panky of Moni Moni. Maar ik vind persoonlijk dit toch wel even de leukste. En we begonnen met Manfred Mann en 5, En de originele hitsamenstelling van deze groep was Mike Hug, Mike Figures, Tom McGuinness, Paul Jones en Manfred Mann. En dan zijn we nu toe aan de mamas en de papa's. Iets rustiger, iets kalmer. Dedicated to the one I love. It's hard. papa's en Dedicated to the One I Love. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 31 maart 1966. Een eh, vruchtbare week voor nieuwe platen. Zeven nieuwe binnenkomers. En zes daarvan zijn giganten van hits geworden. Eentje heeft de top 20 wel gehaald. Maar echt op de 19e plaats. Dus, maar we beginnen met eh, nummer 40. En die komt van de Who. A Legal Matter. de The Who en A Legal Matter. Eén plaatje hoger staat eh, de vrouwelijke, het vrouwelijke deel van het duo Sonny en Cher. Cher dus alleen, nieuw op 39 met Bang Bang. 30 maart 1966 en dit was de tweede nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. De derde nieuwe binnenkomer staat weer een plaatje hoger, 38 en een knijter van een hit. Ellen Price said: I Put a Spell on You. I put a spell on you better stop the things that you do I ain't No, I ain't I just can't stand it, babe Where you're always running around I just can't stand it The way you always put me down I put a spell on you. Because you're mine. 38 I Put a Spell on You van de Ellen Price set. De volgende zangeres, nieuw op 34, kan in Engeland allemaal potten breken. Cilla Black, een populaire dame daar, ook na haar zangcarrière. Want toen presenteerde ze diverse beroemde televisieprogramma's. Zij kwam binnen nieuw op 34 Cilla met Elfie, een compositie van Hal David en Burt Bacharach. What's it all about? What's it? succes. Maar in Engeland, natuurlijk zou ik bijna zeggen, wel. Cilla Black, Elfie Nieuw op 34. En de volgende plaat, die heeft de top 20 net gehaald. 19e plek, Graham Bonney. En dat was ook zijn enige succes in Engeland. Zijn carrière lag in Duitsland in de jaren daarna. Nieuw op 31, Graham Bonney en Supergirl. Graham Bunny, nieuw op 31 met Supergirl. De volgende is een superplaat van het duo Simon Garfunkel, nieuw op 29, Homeward Bound. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm -hmm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I love. er zouden er nog heel veel volgen van Simon Garfunkel. Homeward Bound, nieuw op 29. Eh, de hoogste nieuwe komt binnen op 26 en is dan per saldo... De klapper van de week, week, week. En het is deze keer een one-hit wonder. Sergeant Barry Sadler met The Ballad of the Green Berets, nieuw op 26. fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump and die. Men who mean just what they say. The brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest. These are men America's best. 100 men will test today, but only three win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day from the Green Beret. Silver wings upon their chests. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three win the Green Beret. Back at home young wife waits. Her green beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day. Have him win. 3, 4, 5, 7, 8, 9 en niet allemaal tegelijk dat nummer gaan bellen. Dat was Wilson Pickett en het nummer werd geschreven door Eddie Floyd en Steve Cropper. En het komt ook nog voor in de film eh, Blues Brothers 2000. We zijn toe aan de tip van Willem. Verleden week hebben we twee uur lang heerlijke tips van hem eh, kunnen beluisteren en ervan genieten. Maar hij gaat eh, deze week weer door met <laughs> één tipje in de week. En het komt van het album L.A. Woman van The Doors. Een heerlijk nummer. De tip van Willem, Love Her Madly. Ja, ik zei Love Her Madly, maar dan moet je niet de Changeling gaan doen. Ogenblikje. Want dan gaan we het gewoon overnieuw doen natuurlijk. Daar is hij. Lord, Lord, you know that I'm, I'm I said, stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that. myself stay away. sin. I said, stay away, stay away from me, everybody now. Cause, cause I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so in my sin. knees, you know. Please, please, please, please give me my gin. Give me my gin. I ask you, give me my gin. Make, I wanna make, I wanna make myself believe. I want to make you understand. I want to make you understand now, now, now. You had to give. You had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Please, please, baby, baby, give me my, my, my, my big bottle of gin. Baby, baby, please, please, please, please. album Desolation, Gin House Blues van QB and the Blizzards. En dit jaar is het album 50 jaar oud. 50 jaar alweer, jawel. Ehm, we gaan weer even wat doen aan Atlantic Soul. Queen of Soul, Aretha Franklin and I. You make me feel, pardon. Nee, I never <laughs> loved a man the way that I love you. Oké, nou, in ieder geval Aretha Franklin zonder meer. Eh, als je de titel hoort If I Were a Carpenter... denk je eigenlijk meteen aan de Four Tops. Maar, ik moet eerlijk zeggen... de volgende artiest heeft daar eh, in mijn optiek... toch een iets betere uitvoering van gemaakt. Die van de Four Tops is zonder meer commerciëler... maar hier is Bobby Darren met zijn uitvoering. I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind? Save my love through loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, come and give me your tomorrow. If I work my hands in wood, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'll put you above me. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box, your soft shoes shining? If I were carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my uitvoering van Bobby Darren van het nummer van Tim Hardin, If I Were a Carpenter. Uh, dan gaan we nu naar iemand die het eh, nummer eh, wat nu volgt helemaal zelf heeft geschreven, heeft bedacht. En hij is ook de enige die erop speelt. Rosie van Dawn Partridge. Rosie, oh Rosie, I'd like Sometimes when I'm busy relaxing, I look up and catch your eye. Your eyes when they're widely green, thunder and lightning and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. Rosie, oh Rosie, it's raining when you look the other way. Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine out. through the air. Rosie, oh Rosie, I'd paint your face for all the world to see. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your Zijn eerste grote hit, hij had er een eh, stuk of drie. Twee grote en één wat minder groot. Dit was eh, Rosie, daarna kwam Blue Eyes. En hij had ook nog Breakfast on Pluto. Jawel. Eh, we gaan toe aan de, naar de laatste plaat van dit eerste uur. En die komt van Robin Gibb. Een van zijn singles, zijn solo singles.